en haar man werd doodgestoken met een mes. Anderhalf week geleden startte er een inzamelingsactie voor Xiao... want ze maakte een enorm zware tijd door, vertelt haar vriendin bij Hart van Nederland. In eerste instantie wilde ze gewoon heel graag alles zelf doen... en kon ze ook de situatie helemaal niet overzien. Ze kan nu gewoon niet aan het werk. Ze wil heel graag, ze mist haar klanten, ze mist haar werk. Tot afgelopen weekend was er 25.000 euro opgehaald... maar na aandacht van Omroep West en artikel op nos.nl ging het ineens hard. Gistermiddag was er al 45.000 euro opgehaald. Met het geld wat we nu hebben opgehaald voor jou en de kinderen... kan ze in ieder geval zeker tot na de rechtszaak even nog rust nemen. En inmiddels staat de teller zelfs ruim boven de 85.000 euro. Waarom Xiao en haar man werden aangevallen is nooit duidelijk geworden. Er werden twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17 voor opgepakt. Die moeten volgende maand voor de rechter komen. In Myanmar zijn ruim 30 mijnwerkers vermist na een aardverschuiving. Ze waren aan het werken in een jademijn van die groene halfedelstenen... toen ze in een stroom van modder en puin werden meegesleurd... vertelt correspondent Mustafa Margadi. En die kwamen in een meertje terecht onderaan de mijn... Eh, en dat maakt de situatie heel precair. Want er zijn acht mijnwerkers gered en naar het ziekenhuis gebracht. Maar nog 34 mensen worden vermist. En als ze daadwerkelijk in het water van dat meertje liggen... dan zitten de tijd er meestal na een minuutje of vijf wel op. Dus hulpverleners die zijn nog wel op zoek naar al die vermisten. Maar de angst is groot dat het dodental uiteindelijk wel vrij hoog zal zijn. En het ontwijken van een foto is een jongen uit Amerika bijna fataal geworden. Hij was bij de Grand Canyon, je weet wel, die superpopulaire toeristenplek in Amerika... en ging netjes aan de kant, zodat toeristen kiekjes konden maken. Maar hij gleed toen uit en viel 30 meter naar beneden. De jongen werd met een gebroken hand, negen gebroken wervels, een gescheurde mild... en een ingeklapte long naar het ziekenhuis gebracht. Maar inmiddels is hij weer thuis. Het weer zonnig en 23 tot 27 graden. Komende nacht en morgenochtend een paar buien. En morgen opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA outside, outside, USA. teacher we're serving, serving USA. Ooh, and hang knees and fall, slide outside Pacific Palisades.